voor spoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. De baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers, is opgepakt. Hij zou zeker acht motorclubleden hebben mishandeld en afgeperst... omdat die zich volgens hem niet aan de clubregels hielden. Kuipers wordt ook verdacht van bedreiging en diefstal met geweld. Veel slachtoffers durven volgens het Openbaar Ministerie... geen aangifte tegen hem te doen. Maar nu Kuipers vastzit, hoopt het OM dat slachtoffers zich alsnog melden. Minister Koolmees wil de inburgering op de schop nemen. Hij is geschrokken van het aantal Somaliërs en Eritreërs in Nederland... dat geen opleiding heeft gevolgd en in de bijstand zit. De minister van Sociale Zaken zegt in een interview met de Telegraaf... dat hij ervoor wil zorgen dat nieuwkomers vanaf dag 1 taalles volgen. Hij wil ook de wachtlijsten voor inburgeringsexamens aanpakken. Koolmees wil dat de verantwoordelijkheid voor de inburgering... bij de gemeente komt te liggen. Nabestaanden van slachtoffers van de bende van Nijvel hebben de Nederlandse hoogleraar Peter van Koppen gevraagd om nieuw onderzoek naar de bende te doen. Hij moet als onafhankelijk deskundige de beschikbare gegevens analyseren. De nabestaanden hopen dat de daders op deze manier alsnog gepakt kunnen worden. De Belgische justitie onderzoekt nog altijd wie er achter de beruchte bende zaten... die in de jaren 80 een serie overvallen op Deleuze supermarkten pleegden. De overvallen gingen gepaard met veel geweld, er vielen 28 doden. De grootste problemen met het winterweer zijn voorbij, maar weggebruikers moeten nog steeds rekening houden met winterse omstandigheden. Op sommige plekken kan het nog glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. De ANWB adviseert om extra reistijd in te plannen. De NS heeft vanochtend de normale dienstregeling weer opgestart, maar dat betekent niet dat alle treinen volgens schema rijden. Het kan nog gebeuren volgens NS dat treinen uitvallen of niet tot de eindbestemming rijden. Het weer later vanochtend en vanmiddag dooit het overal met 2 tot 5 graden. Er vallen enkele winterse buien, maar geleidelijk breekt ook de zon vaker door. Tegen de avond klaart het op en gaat het licht vriezen. Morgen en de dagen erna iets warmer en wisselvallig weer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Gladheid veroorzaakt op veel plaatsen nog overlast. De meeste drukte zien we rond Amsterdam, Rotterdam en in Noord-Brabant. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat een touringcar met pech. Tussen Maarsen en Apkoude staat uh, file met pech, want 100 minuten vertraging. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer eh, richting Amsterdam kan beter omrijden via Hilversum, via de A12, A27 en de A1. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Roelof, en Hoofddorp. 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. 80 eh, minuten vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Leidsendam. Op de A4 richting Rotterdam ook anderhalf uur vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein door doseren. A7 Horenzaandam eh, een uurtje vertraging tussen afrit Averhoorn en knooppunt Zaandam. De spitstrook is nog steeds dicht door ijsvorming. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Holendrecht.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 wenst jullie allemaal fijne dagen.